In New York hebben demonstranten van Occupy Wall Street de grootste moeite om warm te blijven. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag voordat iedereen in het noordoosten van de VS weer stroom heeft. Op sommige plaatsen viel ruim 80 centimeter sneeuw. De sneeuwstorm heeft dan zeker 13 mensen het leven gekost. De NAVO-missie in Libië is officieel afgelopen. Daarmee is ook een einde gekomen aan het vliegverbod dat het bondgenootschap zeven maanden lang heeft afgedwongen. De NAVO heeft een verzoek van Libië om nog een paar weken te blijven afgewezen. Wel bot secretaris-generaal Rasmussen zijn hulp aan bij veiligheidszaken en de overgang naar democratie. In de afgelopen zeven maanden heeft de NAVO 9600 aanvallen uitgevoerd tegen troepen van kolonel Gaddafi, waarbij zo'n duizend tanks en andere legervoertuigen zijn vernietigd. Rahim al kib is benoemd tot nieuwe premier van Libië. Zijn ambtstermijn loopt tot de parlementsverkiezingen die binnen acht maanden moeten worden gehouden. De ACO Literatuurprijs gaat naar Marente de Moor. De schrijfster won de prijs van 50.000 euro voor haar roman De Nederlandse Maagd. Over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. Volgens de jury onder leiding van oud-minister Heers Ballin is het een subtiele en zinnelijke roman met een zeggingskracht die ook nu nog relevant is. De winnares Marente de Moor is een dochter van Margriet de Moor, die de prijs in 1992 won.